Moutschreurs met het NWS Journaal. De stakingen in het streekverzegd vakbond FNV. De bonden eisten 3,5% meer loon en maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vanwege de stakingen lag sinds woensdag 80% van het streekvervoer plat. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer zegt dat zijn toekomst afhangt van een gesprek dat hij vandaag heeft met de CDU, de partij van bondskanselier Merkel. Seehofer dreigde gisteravond af te treden na een hoogoplopend conflict met Merkel over migratie. De twee zijn het oneens over de opvang van migranten. Seehofer wil ze al direct aan de grens terugsturen. Dat gaat Merkel te ver. Zij wil uitwijzingscentra in Duitsland om migranten versneld terug te sturen naar het eerste land van opvang. De presidentsverkiezingen in Mexico zijn zoals verwacht gewonnen door de linksnationalistische López Obrador. In de exit polls heeft hij een ruime voorsprong op zijn belangrijkste tegenstander, de conservatieve Anaya. De 64-jarige López Obrador stond in de peilingen al ruim aan kop. De oud-burgemeester van Mexico-stad presenteerde zich in de campagne als een outsider... die niet betrokken is bij de grootschalige corruptie in het land. De Nederlandse kunstenaar Armando is overleden. Dat heeft de Armando-stichting laten weten. Hij overleed in het Duitse Potsdam, waar hij vaak kwam om te schilderen. Amanda was onder meer schilder, dichter en beeldhouwer. Hij was 88 jaar. En op het WK voetbal is Kroatië door naar de kwartfinales. Daar waren strafschoppen voor nodig, want na 90 minuten en verlenging tegen Denemarken stond het nog 1-1. Kroatië miste in de slotfase van de verlenging een penalty. Eerder op de avond schakelde Rusland Spanje uit. Dat gebeurde ook met strafschoppen na een 1-1 gelijkspel. Het weer overdag opnieuw veel zon en minder wind bij maxima tussen 24 en 28 graden.